uur. Citydijkers met het NOS Journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen van Brazilië... heeft nog geen beslissende uitslag opgeleverd. Oud-president Lula da Silva won na een nek-aan-nek-race... nipt van huidig president Bolsonaro. Maar met 48% van de stemmen behaalde hij geen meerderheid... die nodig is voor een beslissende uitslag. Er volgt nu een tweede ronde, die is gepland op 30 oktober. Steeds meer Nederlandse bedrijven die voedsel produceren vrezen voor hun voortbestaan door de hoge energieprijzen. Steeds meer producenten krijgen te maken met duurdere, flexibele tarieven nu hun vaste contract afloopt. Onder meer bakkerijen en makers van groenteconserven hebben te maken met hogere kosten. De brancheorganisatie maakt zich grote zorgen om de internationale concurrentiepositie... en roept op tot steunmaatregelen van de overheid. Op Prinsjesdag zei het kabinet al bezig te zijn met steun voor bedrijven. Het is maar zeer de vraag of de kabinetsplannen voor het uitkopen van boeren het verwachte resultaat gaat hebben. Zo schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. In het verleden waren vooral oudere boeren zonder opvolger geïnteresseerd in uitkoopregelingen. Ook kozen veehouders vaak voor uitkoop vanwege een slechte economische situatie... terwijl er nu juist subsidies bijkomen voor boeren. In Haiti zijn zeker acht mensen gestorven aan cholera. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat mensen in Haiti overlijden aan de ziekte. De bacterie die cholera veroorzaakt wordt makkelijk overgedragen... bij gebrek aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. In Haiti zijn beide schaars door de politieke chaos van de afgelopen maanden. De vrees bestaat dat er daarom een epidemie zal ontstaan. Het weer, de dag verloopt droog met wolken en zon.